Yeah, yeah, mm, yeah, yeah. I can feel a change of fortune. No more riding on my love. Feel the weight is off my shoulders as my feet become unstuck. and all the good time's on which we do depend.